van twee uur. Kirsten Klomp met het NOS. Informateur Cenk Willink praat weer met de leiders van VVD, CDA en D66. Cenk Willink zei vorige week dat hij zich richt op een meerderheidskabinet... met in elk geval die drie partijen. Alleen ChristenUnie en PvdA lijken nog als mogelijke vierde regeringspartij in aanmerking te komen. Maar PvdA-leider Ascher heeft meerdere keren gezegd dat hij niet in het kabinet wil... ChristenUnie-voorman Segers vindt juist dat de informateur eerst met de PvdA moet praten. Segers wil pas nadenken over een plek aan de onderhandelingstafel als Ascher definitief nee heeft gezegd. Het ministerie van staatssecretaris Van Rijn bemiddelt om een opvangplek te vinden voor het suïcidale meisje Emma. Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer dat er een mogelijk passende plek lijkt te zijn gevonden. Emma heeft ernstige psychische problemen en heeft al een paar zelfmoordpogingen gedaan. Vorige week kwamen haar ouders met een wanhoopskreet... omdat het maar niet lukte om een passende plek te vinden in een GGZ-kliniek. Van zegt dat er overleg is met de ouders. Hij wil gemeenten en zorgaanbieders op hun verantwoordelijkheden wijzen. Voor het eerst in 25 jaar is Israël begonnen met de bouw van een nieuwe nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Premier Netanyahu gaf het startsein en zette een foto van een bulldozer op Twitter. De nederzetting is bedoeld voor kolonisten uit een andere nederzetting. Die moest van de rechter verdwijnen omdat die zonder toestemming op de grond van Palestijnen was gebouwd. Er worden op de Westhoever geregeld nieuwe huizen voor Joodse kolonisten gebouwd. Maar dan gaat het om uitbreiding van bestaande nederzettingen. Carla Fendi van het Italiaanse modemerk Fendi is overleden. Ze was een van de vijf zussen die de kleine werkplaats van hun vader uitbouwden tot het internationale luxe modemerk van nu. Carla Fendi was het zakelijk brein van Vendi. Ze was 79.